Eerder vandaag werd al bekend dat de Amerikaanse bronnen denken... dat de raketafweerinstallatie in Teheran op scherp stond... na de Iraanse aanval op luchtmachtbasis in Irak en toen per ongeluk is geactiveerd. Het Iraanse hoofd van de burgerluchtvaart spreekt de berichten tegen. De extra beveiligde rechtbanken kunnen het werk nauwelijks aan. Dat zei voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak in zijn nieuwjaarstoespraak. De bunker in Amsterdam-Osdorp en het justitieel complex op Schiphol zitten overvol. De voorzitter pleit erom voor meer zittingscapaciteit. Hij is al in overleg met minister Dekker voor rechtsbescherming. Naves zegt dat 2020 een jaar wordt met zaken waarbij zware veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Hij wijst op complexe liquidatiezaken en het proces over het neerhalen van MH17... dat in maart op Schiphol begint. Het Britse lagerhuis heeft zoals verwacht ingestemd met het Brexit-wetsvoorstel. 330 parlementariërs stemden voor de wet die nodig is... voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 231 stemden tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Hogerhuis... en wordt dan naar verwachting in de komende weken aangenomen. Daarmee is het vrijwel zeker dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari met een deal afscheid kan nemen van de EU. Jean-Guy Macroy vertegenwoordigt Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival, meldt het AD op gezag van zeer betrouwbare bronnen. Avro Tros wil dit nog niet bevestigen en komt pas later met een verklaring over de Nederlandse inzending. Door de overwinning van Duncan Lawrence vorig jaar in Israël is de Nederlandse deelnemer al zeker van een finale plaats op 16 mei in Ahoy.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 All the pretty girls said, I hate my hair Talking to the mirror in their underwear Spotlight album. tracks, clapboard bar, green grass, wheat field, farm, three digit population sign, pirate on the 50 yard line, white church quitting time. Take our turn on the carnival ride. We're all born to be free. We're all born to be great. We're all looking for the Hollywood sign and trying to find the interstate. We're all grown from the same old roots. We're all kicking in the same old boots. We're all stars and stripes Times Square plot about the Civil War. Hey, Mexico's miles from here, but the Texaco's got a lot of beer. We're all born to be free. We're all born to be great. We're all looking for the Hollywood sign and trying to find the interstate. We're all grown from the same old roots. We're all kicking in the same old country music. You call and say you're lonesome. You walk me back again.